Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Broekers-Knol wil in Europees verband onderzoeken... of Sea-Watch in juridische zin heeft bijgedragen aan mensensmokkel. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie met de Sea-Watch 3... die onder Nederlandse vlag vaart. De Duitse kapitein meerde afgelopen weekend zonder toestemming... met tientallen migranten af in Lampedusa. De VVD wil een onderzoek naar alle hulporganisaties... die op de Middellandse Zee eh, mensen redden die in bootjes naar Europa willen. Een Utrechter die zijn vrouw heeft gedood en daarna hun appartement in brand heeft gestoken... is veroordeeld tot 18 jaar cel. De zaak kreeg vorig jaar veel aandacht omdat een agent ingesloten raakte door het vuur... en zich uit een raam naar beneden liet vallen. Hij brak beide benen. Volgens het OM heeft de verdachte, de 71-jarige Mimoun Ha, zijn vrouw gedood omdat ze volgens hem een te nauw contact had met de broer van de buurvrouw. De rechter rekent hem ook zwaar aan dat hij zijn omgeving in gevaar heeft gebracht... door het appartement in de wijk Kanaleiland in brand te steken. Het vonnis van 18 jaar cel is iets lager dan de eis van 20 jaar. In de Zwitserse Alpen is gistermiddag een Nederlander om het leven gekomen. De 54-jarige wandelaar maakte deel uit van een groep van zes Nederlanders. Ze wandelden op een hoogte van 2560 meter. De groep wilde een besneeuwde plek oversteken. Het slachtoffer gleed uit en viel zo'n 200 meter naar beneden. Songfestivalwinnaar Duncan Lawrence is gehuldigd in zijn geboortestad Hellevoetsluis. Hij kreeg van de burgemeester de Jan Blankenspeld, een lokale onderscheiding die zijn overgrootvader eind jaren 80 als eerste ontving. Het duurde even voordat de huldiging plaatsvond omdat Lawrence het na zijn zegen te druk had met mediaoptredens. optredens het weer, zonnig, maar in het noorden ook bewolking. Het is 19 tot 24 graden. Ook morgen geregeld zon, vooral in de zuidelijke helft van het land. Het wordt dan 19 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.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 you can shoot it far. <laughs> I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react to claims of those who say that you are not all.